Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Psychiatrische klinieken investeren ieder jaar miljoenen euro's extra... in de beveiliging van medewerkers en patiënten tegen agressieve bewoners. Doordat mensen met psychiatrische problemen zoveel mogelijk thuis worden behandeld... zitten in de klinieken met name patiënten die zeer ernstig zijn. En daardoor is de sfeer er veranderd vergeleken met vroeger. Ook blijkt dat het vroegtijdig signaleren door gemeentelijke wijkteams... nog niet zo goed werkt, zodat mensen vaak pas worden opgenomen bij een de Volkskrant en de correspondent van de krant in Rusland... worden door de Russische ambassade in Nederland beticht van liegen. De ambassade plaatst op Twitter een artikel van de correspondent Tom Venning... over een Russische politica die het tegen Poetin opneemt... en Russische artikelen over dezelfde persoon. Eerder beschuldigde de ambassade NRC van het verspreiden van nepnieuws... en ook een Britse krant en een weekblad. De Eritreër die gisteren in Frankfurt een vrouw en haar zoontje voor een trein duwde... werd gezocht door de Zwitserse politie. Het jongetje van acht kwam om het leven. De man woonde in Zwitserland en had een verblijfsvergunning. De man werd gezocht omdat hij zijn buurvrouw had proberen te wurgen en had opgesloten. Buitenlandse minderjarige asielzoekers uit probleemgezinnen krijgen meer kans op een verblijfsvergunning en dat geldt ook voor vreemdelingen die worden bedreigd omdat ze getuigen zijn geweest voor politie of justitie. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Ze komen op een lijst van vreemdelingen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Het weer, zon en stapelwolken. Op een enkele plaats een bui, mogelijk met onweer. Temperatuur voorlopig nog rond de 25 graden. In de loop van de avond meer buien, mogelijk ook met onweer. Morgen weer buien, lokaal met onweer weer, maar dan is ook van tijd tot tijd zon. En de temperatuur ligt morgen tussen de 18 en de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Doordat de Zeeburgertunnel bij Amsterdam op de A10 richting Zaanstad even helemaal dicht was, staat er nog steeds file. Je hebt daar nog een kwartier op onthoud, maar de weg is wel weer vrij.